uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Kom je net terug van een buitenlandse vakantie, laat je dan testen. Het RIVM doet die oproep nadat afgelopen week veel jongeren terugkwamen van vakantie met corona. Vooral uit Spanje en Portugal. Dus mocht je net op vakantie zijn geweest in het buitenland, ga dan even langs de GGD voor een test. Ook als je geen klachten hebt, zegt het RIVM. Het testen is belangrijk omdat mensen onder de 30 nog nauwelijks gevaccineerd zijn en we zien dat de Delta-variant ook flink klachten kan geven bij jongeren. En we willen een situatie zoals in Engeland voorkomen. Daar lopen de coronacijfers door de besmettelijke Delta-variant weer hard op. Gisteren maakte premier Johnson bekend dat versoepelingen voorlopig worden uitgesteld. Morgen en overmorgen moet je rekening houden met zomersmok. Die zomersmok ontstaat op sommige zonnige dagen met weinig wind... waardoor vuile stoffen in de lucht blijven hangen. Mensen die er gevoelig voor zijn kunnen beter binnen blijven, adviseert het RIVM. Rijkswaterstaat werkt de komende dagen met een hitteplan... omdat de temperatuur waarschijnlijk boven de 30 graden komt. Als je met pech langs de weg komt te staan, word je sneller geholpen... zodat je niet te lang in de brandende zon hoeft te staan. En de grenzen van Marokko zijn weer open. Dat is goed nieuws voor mensen met bijvoorbeeld familie daar... die ze al heel lang niet gezien hebben. Ik heb twee jaar niet naar Marokko geweest... want we eh, waren gewoon vorig jaar eh, lockdown. Mijn moeder is heel erg ziek. Ik heb zoveel problemen, moet ik dat regelen. En normaal, dit is voor mij geen vakantie. Dit is gewoon familiebezoek. Er is ook een run op vliegtickets ontstaan. Die zijn daardoor flink in prijs gestegen. Maar de Marokkaanse koning heeft de Nationale Luchtvaartmaatschappij opdracht gegeven... die prijzen weer flink te verlagen. Het weer. Vanavond is het nog lang zonnig. Morgen is het zomers warm. 27 tot 31 graden. Donderdag kan het plaatselijk 35 graden worden. Maar daarna komen er onweersbuien aan en wordt het minder warm. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog niet bijzonder druk vanmiddag. Alleen op de N247 van Amsterdam naar Horen heb je een kleine 10 minuten vertraging...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 De jongeren worden daarom opgeroepen om na een vakantie in Portugal of Spanje een coronatest te doen totaal aantal positieve coronatesten is het laagst sinds september vorig jaar. Het aantal daalde van 7,2 naar 5,3 procent tot 9000. Als het percentage onder de vijf zakt, heeft een land de epidemie redelijk onder controle, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Rijkswaterstaat stelt de komende dagen het hitteprotocol in werking... vanwege de verwachte hoge temperaturen. Dat betekent dat weggebruikers met pech meteen worden geholpen... zodat ze niet lang in de hitte stilstaan. De weersverwachting zonnig en warm. Het koelt vanavond langzaam af.